Luister, over een paar minuten houden we hier een persconferentie. Nou, er komen een hele zwik fotografen en journalisten. En die zwijmeltante van de Evening Star, <laughs> die komt ook. Die is nooit een probleem. Die hapt altijd. heet Mary Sunshine. Toen ik als een kind van drie op deze aarde liep, leerde ik een waarheid die mijn moeder dagelijks riep. Bekijk alles door een roze bril, dan zie je wel de kikkers niet want in dit zo verwarrend web wat ons het leven weeft. in ieder mens, als hij het dat ook niet meteen. Ja, onverwachts gaat er iets goeds in ieder mens, iets wonderschoons in ieder